Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden asielzoekers moeten te lang wachten op gezinshereniging. Asielzoekers met een verblijfsvergunning mogen hun partner of kinderen naar Nederland halen. Maar één op de drie aanvragen daarvoor wordt niet binnen de wettelijke tijd van een half jaar afgehandeld. Dat kan echt niet, vindt Vluchtelingenwerk Nederland. Ja, ik vind het wel echt heel kwalijk en heel zorgelijk voor mensen die in buitengewoon moeilijke situaties zitten. Die zich ontzettend veel zorgen maken om hun kinderen. Ik bedoel, als ik drie, eh, drie dagen mijn eigen kinderen niet heb gezien, word ik al onrustig. Moet je nagaan wat dat doet met mensen die al jaren hun kinderen niet hebben gezien. Volgens de IND, die de gezinshereniging moet regelen, heeft de vertraging verschillende oorzaken. Zo zijn er meer aanvragen dan verwacht en is er te weinig personeel. Een grote brand vannacht in de buurt van Rotterdam. In een metaalrecyclingbedrijf stond een grote berg schrootafval in de fik. Het zorgde de hele nacht voor veel rook. Vooral in Schiedam en in Vlaardingen hangt nog steeds een brandlucht. Het leek even de goede kant op te gaan, maar er gaat weer meer CO2 de lucht in. Zes jaar lang ging de uitstoot omlaag, tot vorig jaar. In de energiesector zagen we in 2020 nog een forse daling. En die daling is er ook echt wel gestopt. En daar zien we dat het vooral te maken heeft met het feit dat er eh, minder gas is ingezet en vooral meer steenkool. De vier steenkolencentrales stoten vorig jaar bijna 70% meer CO2 uit dan een jaar eerder. In Amerika heeft de politie een video vrijgegeven waarop te zien is dat een agent een zwarte man doodschiet. Hij wordt van achteren geraakt in zijn hoofd als hij op zijn buik op straat ligt. De politiechef noemt het hartverscheurend. This is a difficult day. Uh, my heart goes out to the family. So uh, the loss of life uh, in any circumstance is sad. And when I know that it's going to, you know, impact our city like this, it was uh, more sad. De man werd door de agent met zijn auto aan de kant gezet, waarna een worsteling ontstond. Daarbij zou hij het stroomstootwapen van de agent hebben gepakt, maar dat is op de beelden niet goed te zien. Het weer flink wat zon vandaag. In het oosten kan een bui vallen. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is in onze regio bijna voorbij. Nog vijf minuten oponthoud op de N205 vanuit nieuw naar Haarlem. Bij afrit Haarlem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 2 kilometer file. Ook nog een kleine 10 minuten oponthoud op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn. Bij Broek in Waterland 5 kilometer file.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 De vier kolencentrales hebben bijna 70% meer CO2 uitgestoten dan in 2020. Volgens de Nederlandse emissieautoriteit was voor het eerst in zes jaar sprake van een minieme stijging. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is aan het Russische oorlogsschip de Moskva. Oekraïne zegt dat het schip is beschoten met raketten. Volgens Rusland is na de brand munitie ontploft. Dit jaar willen meer mensen op vakantie dan vorig jaar, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Toerismebureau. Dit jaar heeft meer dan 80% vakantieplannen.